Juist daardoor kregen ze ook veel voor elkaar, zegt een betrokkenen. De Volkskrant meldt dat van Linden bij de mondkapjesdeal... allerlei eisen kon stellen aan het ministerie van Volksgezondheid. De eisen over de prijs en vertrouwelijkheid zouden allemaal zijn ingewilligd. Bij jeugdbeschermingsorganisaties hebben de afgelopen jaren duizenden mensen hun baan opgezegd als gevolg van de hoge werkdruk. Dat melden onderzoeksjournalisten van Pointer en Follow the Money. De jeugdbeschermers die probleemgezinnen begeleiden noemen het werk belastend en stressvol. Ze zeggen dat hun werk zwaarder is geworden, onder meer doordat de jeugdzorg niet meer centraal wordt aangestuurd. Verder hebben jeugdbeschermers steeds meer te maken met agressie en bedreigingen online en fysiek. Mensen tussen de 60 en 65 die geen coronaprik wilden met AstraZeneca... kunnen vanaf vandaag een nieuwe afspraak maken. Ze krijgen dan Pfizer of Moderna. Eerder werd al bekend dat ze een herkansing zouden krijgen. Een deel van de mensen die via de huisarts AstraZeneca konden krijgen... wilden dat middel niet, vaak omdat ze bang waren voor bijwerkingen. De reissector is bang voor lange wachtrijen op Schiphol... als het Europese digitale coronapaspoort niet zoals gepland op 1 juli in gebruik kan worden genomen. In de Telegraaf zeggen Toei en Corendon dat ze bang zijn voor administratieve chaos... als reizigers zich met papieren vaccinatie en testbewijs op de luchthaven melden. Volgens Toei moet Schiphol in elk geval op alles zijn voorbereid... om lange rijen en chaos te voorkomen.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 Well, time can heal, but this wound. nog je leeft nog elke dag. Kan ik verder zonder jou? Staat de tijd nu stil? никогда. with a view to waking face to face in secret places. Feel the chill. Nightfall covers me.